4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Ex-premier Scholten van Curaçao heeft het regeringsgebouw in Willemstad verlaten. Het is nog niet duidelijk of hij zich neerlegt bij de nieuwe situatie. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering... maar Scholten en zijn ministers weigerden op te stappen. Het kabinet van Scholten was sinds 2 augustus demissionair... nadat enkele parlementariërs uit de coalitie waren gestapt. Daardoor kon de regering niet meer op een meerderheid rekenen. De oppositie eist dat Schotten zou opstappen... maar doordat de parlementsvoorzitter geen zitting bijeenriep... kon er niet over worden gestemd. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een interimregering... onder leiding van oud-gezaghebber Betrian. De gouverneur is het hoofd van de regering... en de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Curaçao. Vanaf vandaag is het algemene btw-tarief niet 19, maar 21 procent. Luxegoederen, maar ook gas en elektra, worden daardoor duurder. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Veel winkeliers zijn nog niet klaar voor de verhoging. De btw-verhoging is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. Twee vuurwapens van het beruchte misdadigersduo Bonnie en Clyde... hebben op een veiling meer dan een half miljoen dollar opgebracht. De pistolen waren in hun bezit op het moment dat ze in 1934... door de politie werden doodgeschoten. Het kopstuk van de veiling was een Colt 38 mm van Bonnie Parker... en leverde omgerekend ruim 200.000 euro op. Bonnie en Clyde zouden tussen 1931 en 1934 zo'n tien gewapende bankovervallen hebben gepleegd. En ook werden ze verdacht van tientallen overvallen op tankstations en winkels. En samen met hun bende werden ze verdacht van meer dan tien moorden. Het weer, het is droog. Overdag in het zuidoosten zonnige periode. In de rest van het land af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Doe nog iets sneller. 1, 2, 3, Dit is de Nacht van het Goede Leven met de eh, Ali Valier. <laughs> Goed, dat waren de maestro's. Eh, wederom hoorspel op herhaling. Oud-KRO-collega eh, Louis Houet die maakte voor de KRO in 1978... een Nederlandse versie van het hoorspel Castratie... van de Duitse schrijver Gerd Peter Eichner. Eh, we gaan terug in de tijd, hè? de tijd van de Rode Armee-fractie, de beroepsverboden, grimmige tijd. Maar door Eigner op een toegankelijke manier verpakt in dit verhaal. De beoordeling van een ambtenaar omvat de elementen geschiktheid, bekwaamheid en deskundigheid. Vergelijk artikel 33, lid 2 van de Grondwet. Voor de beoordeling van deze elementen is de schoolleiding... behalve op eigen waarnemingen, in lerarenvergaderingen... tijdens het bijwonen van de lessen... tijdens openbare bijeenkomsten op school... en daarbuiten ook aangewezen op mededelingen van collega's, leerlingen en ouders. Daarbij dient hij ook te bedenken in hoeverre de beoordeling met het oog op de vereiste garantie voor het ten alle tijde actieve optreden voor het behoud van de vrije democratische orde in de zin van de grondwet, in het betreffende concrete geval in de toekomst zou kunnen veranderen. Godsamme. Waar blijf je nou? Zo'n gek van te worden. Nergens een stuk parmezaanse kaas te krijgen in heel rotstad. En voor zo'n brokaas ik hier op hete kolen. 20 minuten op een plaats met een stopverbod. Ja, revolutionair ben je. Eén die nog uit het goede hout gesneden is. Had je dan geen oude zou kunnen nemen? Vera eet zo graag spaghetti al pesto. Ze heeft me toch het basilicum gegeven van de balkon? Ik heb haar uitgenodigd voor vanavond. Oh. De enige dag van de week waarop ik net als ieder normaal mens... niet midden in de nacht van de redactie kom en dan nodig jij Vera uit. Ja. Die kan toch de hele middag op de luie rug liggen? En jij, in plaats van de hele ochtend in je bed te liggen... zou je je tijd ook als de jongen en ik het huis uit zijn beter kunnen besteden. Vera heeft me vanmiddag pas gebeld. moest er wel voor vanavond uitnodigen. Hm. Moest je dat? Toen ik school kwam was een post van Thomas. Nou hè? Nieuws? Hij schrijft dat hij niet terugkomt. Wat heet dat hij niet terugkomt? Ja, weet ik veel. Hij heeft geschreven dat hij niet naar Duitsland terugkomt. Of, gewoon alleen dat hij niet bij haar terugkomt. god, zo precies heb ik hem ook weer niet begrepen. Voor een extra vakantie heb ik zijn vertrek in elk geval nooit aangezien. Ah, het was allemaal te veel voor hem. Ze zouden hem kapot hebben gemaakt. Ze hebben hem kapot gemaakt. Thomas is niet iemand die opgeeft voordat hij aan het eind van zijn Latijn is. Of hij is gewoon een hele smerige Schrijft hij iets over zijn hand? weet ik toch niet? Ten slotte is hij niet linkshandig. Nee, linkshandig is hij niet. Waar vandaan heeft hij geschreven? Geen idee. Wat zegt Vera ervan? Ik heb er bijna de helft niet van verstaan. Ze was helemaal van streek. Logisch. Ze huilde op het laatst. Die houdt ook bij iedere gelegenheid. Ook dat heeft hem kapot gemaakt. Dat zou hem kapot gemaakt hebben, zoals jij zegt. Ja, als hij was gebleven. Antje, luister nou eens. Wat hij ook deed, altijd weer zeiden haar ogen smekend... Ja, schatje. En je wou voor hup, tranen met tuiten. Tranen met tuiten, en dat zou hem kapot hebben gemaakt. Zo heb ik dat nog nooit bekeken. Nee, maar ik wel. Het klopt niet dat ze bij iedere gelegenheid huilt. Hmm. Weet je dan niet meer bij het politiebureau? Ze begon onmiddellijk te janken. Dat was toch zeker niet het geschikte moment, kon dat niet? Hij kwam van het ziekenhuis. Viel het jou toen ook niet op? Hm? Hij zat heel apathisch te kijken, alsof er niets was gebeurd. Alsof het helemaal niets met hem te maken had. Dat bloed, weet je nog? Op het vloerkleed. Door het verband heen op het vloerkleed. Het vloerkleed? Hij deed toch echt net of het niet zijn eigen hand was, zijn eigen pols. Alsof de hond iemand anders had aangevallen. Ja, en Vera maar huilen. Ja, waarom niet? Ze is toch zijn vrouw? Ze heeft hem nooit laten zakken. Sinds hem de laan uitgestuurd heeft, heeft ze alles... Sinds een vaste aanstelling als leraar Zelfs een tijdelijke aanstelling. Oké. Zij verdient het geld in ieder geval. Geen wonder dat ze het op zo'n moment ermee te kwaad krijgt. Nou, en hij zat er op dat ogenblik ook niet op te wachten. We hadden allemaal iets moeten ondernemen op dat moment. Wat dan? Weet ik ook niet. Misschien had hij niet naar het ziekenhuis moeten gaan, maar meteen naar zijn huisarts. Misschien met een advocaat erbij. <laughs> Midden in de nacht. Ja, ik weet het ook niet. Ach, wat schieten we ermee op? Ja, precies. Verdomme, let er nou toch op. We krijgen nog een ongeluk. moet ik anders langs die idioot? We hebben toch geen haast? En Vera dan? En de Pesta Genovese of hoe heet Pesto Genovese. Wat drinken we daarbij? Rode wijn. Is er nog? heb ik aan gedacht. Zal het dan weer een tragische zuipartij worden vanavond? Je moet niet denken dat ik me er zo verheug. Nou ja... Het zal wel loslopen. Het overkomt je ook niet iedere dag dat een man met wie je al jaren samenleeft Getrouwd wegloopt. bent. Shit. Stomme conventionele gedoe. Bovendien is hij niet pas vandaag bij de weggelopen. En ze had met hem mee moeten gaan. Ja, was de baantje ook nog kwijt geweest. In die tussentijd heeft ze toch twee weken vakantie gehad? Ze, had hem achterna moeten reizen. De post kwam steeds ergens anders vandaan. En de laatste brief? Die van vandaag? Ja? Ah, weet ik toch niet. Moet je Vera vragen. Eh, dan moeten we al die details weer gaan opraken. Dan gaat ze er nog meer onderdoor. Hij moet nu gewoon een besluit proberen te nemen over wat hij nu wil gaan doen. Hij zou weer kunnen gaan studeren. <laughs> Ah. Ja, toch? Rechten bijvoorbeeld. Ja, Thomas Brukman, aanklager namens de nieuwe rechtvaardige maatschappelijke orde. Mensen als Thomas zijn er niet veel. Maar steeds meer. Maar er zijn niet genoeg mensen die... Eh, die wat? Nou... Mensen die andere mensen waarvan er steeds meer komen zouden kunnen beschermen tegen de alom aanwezige organen van de huidige maatschappelijke orde. Dat klinkt niet gek. Nee, toch? Maar Thomas had beter eerst zichzelf kunnen beschermen. Ach, dat is onzin. Maar we gaan niet naar links rijden. <laughs> ja, schatje, ik werk voor een onafhankelijk blad ik ben helemaal gek geworden. Ga dan nou toch naar links. Of je valt in slaap of je begint als een gek te jakkeren. Ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat bergafwaarts met mij. Maar eh, ik mag je heel graag, hoor. Hoe bedoel je dat? Nou, zoals ik het zei. Zeg dat nog eens. Liefje, ik hou van je. Ik hou van je, de moeder van mijn zoon. <laughs> nee. Hou nou toch op. Hé, hey, nou, Neem je de omleiding? Nee hoor. Vandaag neem ik de opgebroken weg. Ik zou de omleiding nemen. Rolf? Mm. zit me helemaal niet lekker. Mm. Volgens mij staat het er deze keer echt niet zo best voor met Vera. Ze deed zo raar aan de telefoon. Ik ben bang dat ze helemaal niet komt. Ah, die heeft altijd al iets depressiefs. Je weet precies hoe ze aan Thomas gehecht is. Ze past eigenlijk nooit bij elkaar. Hij overheerst haar. Op zijn manier kennen die geen enkel pardon. Maar ook niet tegenover zichzelf. Hé? Hey? Hm? Ik ben blij dat jij niet zo'n stijfkomt bent als Thomas. Oh. Ja, kijk, dat is een kwestie van... Ehm, hoe je het aanpakt, hè? Of van eh, temperament. Als puntje bij paaltje kon bereik jij waarschijnlijk meer dan hij. Oh ja? Ah, hm. <laughs> Ik denk toch dat je beter de omleiding had kunnen nemen. Schatje, je moet niet alles zo zitten te kankeren. Klaus en Ines, die kennen Vera nog niet. Die nodig ik ook uit. Dan draait het gesprek niet steeds alleen maar over Thomas en Vera en Thomas. Die lezen toch ook de krant? Die weten toch ook precies wat er aan de hand is? Oh, jouw blad lezen ze zeker niet. Hm. En dat is het wel. Wat de hele affaire Brukman betreft, daar hebben jullie het meest over gezwegen. Voor ons is Thomas Brukman nou helemaal geen terrorist. Of moeten we Klaus en Ines toch maar liever buiten houden? Nou, waarom dat nou weer? Nou, goed. Dan nou, praten we tenminste iets over iets anders. Over kunst bijvoorbeeld, dat neutraliseert. De te verwachte tranen, nietwaar? Ik zal Ines wel een beetje in moeten wijden. Je kent Klaus. ze moeten er in ieder geval niet over het onderwerp beginnen. Ga nou alsjeblieft niet ook nog Klaus zitten castreren, hè? Niet ook nog? Wat heeft dat nou weer te betekenen? Wacht, ik doe de deur wel even open jij even die spullen dan? Ja, de auto even op slot. Zeer geachte wethouder. Tijdens een oudere avond werd onder andere gediscussieerd over uw weigering... de leraar Brukman een vaste aanstelling te geven. Aangezien Brukman door leerlingen en collega's in gelijke mate wordt gewaardeerd... niet in de laatste plaats vanwege gebleken kwalificaties... ontbreekt het ons aan begrip voor uw maatregel. We voelen ons in onze houding gesterkt door talrijke sympathiebetuigingen van de zijde van leerlingen, collega's en ouders. Het is ons volstrekt onduidelijk op welke gronden u uw weigering wilt baseren. Te meer daar onze kinderen sinds jaren door het uitvallen van lessen... in steeds sterkere mate onder stress zijn komen te staan. Naar u bekend zal zijn, is het gebrek aan voldoende leerkrachten er al lange tijd de oorzaak van dat het niveau van het onderwijs onvoldoende kan worden gehandhaafd. De onderhands gegeven motivatie voor de weigering van een aanstelling aan de heer Brukman is onbevredigend en wordt door ons als eenzijdige polemiek beschouwd. We verzoeken u daarom dringend uw besluit nader toe te lichten... en mededeling te doen van de concrete redenen die hebben geleid... tot het weigeren van een aanstelling aan deze gekwalificeerde leraar. Nou, de smaakt echt fantastisch, hè? Die uh, pasta G. Pesto Genovese. Hebben we allemaal aan Vera te danken. weet kweekt basilicum op dat balkon. Nee. Dat ook Breng je de rest wel een keertje langs? Ik heb het niet meer nodig. Ah, doe nou niet zo, hè? Voor mij alleen is de moeite niet waard. Kom, geef het nou niet meteen op. Als je eerlijk bent... Nou ja, <laughs> laat me zitten. Als ik eerlijk ben? Geef je bord even. Hm, wacht even. Nou, zeg het maar. Op den duur had je en Thomas toch geen gemakkelijke gehad, of wel? Wacht, ik doe het wel even. Kom, zeg maar. La la la la Doet u nog? Hoor, je kan rustig jij tegen me zeggen. Kom op, mensen, laten we ons gaan bezatten. als je nog wat van het basilicum over hebt. Antje zou met een recept kunnen geven. Ja, als een van jullie nog klimkers nodig heeft... dan heb ik genoeg van. Het groeit bij ons achter het huis in het wild. Hoe heet jij We zouden kunnen ruilen. Klaus. Kom. Laten we zuipen. Hm, gefeliciteerd hoor. Wat een uitdrukkingen gebruik jij vandaag. <laughs> Het is werkelijk de eerste stap. Emancipatie van de gal. Wat doe je eigenlijk? Hoe hm, bedoel je dat? Hij schildert. Hm, schilderij? Hm. Abstract. gewoon verschillende dingen. Oh, nou, iemand die schildert. Ja, ja, die Klaus die gaat het helemaal maken. Daar ginds hangt een schilderij. Wat doe jij? Fantastisch. Verpleegster. Wanneer heb je dit ook alweer geschilderd? Wanneer was Verpleegster. Mm mhm. Zo? Zo, zo. Nou, oh, niks. Kun je het met de dokter een beetje vinden? dat zou ik zeggen. Ik bedoel, met de meeste lukt het wel. Gek. Hm, ja. Als het erop aankomt, dan val je altijd in de, in de handen van zulke klootzak als patiënt. Zuster kan dat best aardig zijn. Begrijp ik niet. Nou, als je er zo uitziet als jij. Hoe zie ik er dan uit? <laughs> We doen niet zo. Klaus die zal het wel weten. Ah, als je dat bedoelt. Nou, dan zou ik er liever uit willen zien zoals jij. Jouw haren. Nou, die help je ook niet als je man omsmeert. Nou, jij zoekt altijd een fout bij jezelf. Misschien heb ik toch niet genoeg voor hem gedaan. Hij was er helemaal kapot van. En nu, nu schrijft hij over voor de rest van zijn leven een mismaakte hand. Stomme dokters. Ja. Ergens kan ik het wel begrijpen dat hij niet meer terug wil. Ja, natuurlijk is dat te begrijpen. Je kunt het te veel begrijpen. Te veel? Je had hem toch ook zo nu en dan wel eens kunnen tegenspreken. Ja, kijk nou eens naar ons. Je hebt altijd alles gewoon geaccepteerd wat hij zei en deed. Ja. Dat houdt op den duur geen enkele man uit. Je vond dat alles prachtig. Hij heeft me toch niets gedaan? Jij lag stilletjes en onderdanig aan de voeten van je Thomas te leiden... en hij speelde de grote woordvoerder tegen het onrecht... waar iedereen alles al vanaf wist. Hè, de wreker van de benadeelde, onderdrukte en uitgebuite ja, maar hij had toch gelijk. Ja, natuurlijk had hij gelijk. Maar ja, kijk eens, we hadden bijvoorbeeld graag gezien... dat onze zoon volgend jaar van Thomas les kreeg. Het gaat niet om jullie zoon, verdomme nog aan toe. Waar het om gaat is of we allemaal monddood dood gemaakt willen worden. Natuurlijk. Tuurlijk, Vera, tuurlijk. Die hele opdracht om alles te verklikken en aan te geven... daar waren we toch altijd al over eens, nietwaar? hè Of niet soms? Om, alsjeblieft nou. met rust. Nou, proost. Kunstenaar. Proost. <laughs> Oké. Hé, hey, is een plaatje. wat nou, wil je horen? Wat je wilt. Hebben jullie Paco Ibanje? Alsjeblieft niet. Oh, jongens. Nou, ik weet wel wat. Ja, Klaus, zet eens een plaatje op. Hij zal nooit meer gitaar kunnen spelen. Zelfs als hij terugkomt. Gitaar was zo belangrijk voor hem. Ach, Vera, het is nog helemaal niet zeker op zijn hand. <laughs> kan me het gewoon niet voorstellen. Schrijft het toch? Hij raakt altijd al zo'n paniek, Thomas. En plotseling verdwijnen en zo. Wat zal hij doen zonder zijn gitaar? God, Vera, je vraagt wat hij zonder zijn gitaar zal gaan doen. Wat ga jij zonder hem doen? En hij is zonder jou. Jullie weten niet hoe die is. Wat heeft hij verder trouwens nog geschreven? Wat denkt hij eigenlijk wel? Gelooft hij dat, dat zijn leven kapot is alleen omdat hij geen leraar wordt? Nou, kijk, Klaus nou, als die is blij als hij één keer per jaar een schilderij verkoopt... Hm? dan denk je dat die ambtenaar zou willen worden? <laughs> Nou, nog voor geen 10.000 dollar in de maand. Nou, nou Wacht even, ze voor die onder de reden? <laughs> Thomas heeft zijn snor gedrukt. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich uit de voeten te maken. alsjeblieft. Je vergeet hoe die was. Hoe hij was. Maar nu is hij voor mij een ander. Als ik eerlijk moet zijn, ik... hij is niets meer dan een smerige deserteur. Antje, je doet hem onrecht. Ja, waarom wil hij dan niet meer? Hou jullie alsjeblieft op. Alsjeblieft. Ik begrijp hem zelf niet. Hij schrijft dat hij altijd een slecht geweten gehad heeft. Een slecht geweten, hè? En als hij terug zou komen, dan zou het altijd en eeuwig op dezelfde manier doorgaan. Net als tot nu toe. Het hele jaar door. Waarschijnlijk vond hij het vervelend dat ik verdiende. Ach, dat weet je niet. Klaus bijvoorbeeld, die zit de hele dag thuis. Dat is natuurlijk ook niet zo'n pretje. Maar is hij niet een tijdje vrachtwagenchauffeur geweest? Is hij niet zelfs lompen rapen? Dat <laughs> is natuurlijk absurd. Ik wist tot op dat moment helemaal niet dat je tegenwoordig met lompenrapen nog geld kunt verdienen. Ja, voor het Rode Kruis. En als zo'n politiehondje heeft gebeten, dan is er geen Rode Kruis of EHBO-arts te bekennen. Hoezo? Ik dacht dat hij bij ons behandeld was. Ja, zeker. Hij is bij jullie behandeld. <laughs> die is goed. Nou is alles Fuji. Ja. Ja. Dat is krankzinnig. Krankzinnig. En jullie weten toch hoe het... En laat eh, Vera toch. Ze is tenslotte ja, zijn vrouw. nou, nou niet meer. Vertel me gerust. Voor mij hoeft het dan niet meer. Als je een en hetzelfde verhaal voor de duizendste keer vertelt heb je het nog zo goed in je geheugen geprint. Uiteindelijk vertel je het toch heel anders. Heb je het gevoel dat je zit, zit te fantaseren. Dan te bedenken dat alles waar is. Als jullie het interesseert. Natuurlijk, natuurlijk. Vertel eens, wie was de dienstdoende arts tijdens de opname? Nou, dan moeten we ook bij het begin beginnen. Bij welk begin? Nou, die, die demonstratie. Daar was dus wel vergunning voor gegeven. Er bestond helemaal geen reden nee, om in te grijpen. Nee, demonstratie? Dat weet je toch wel? Er waren een paar honderd mensen. Docenten van de universiteit, van hogere beroepsopleidingen, studenten, collega's van mij van Thomas. Ook mensen die we nog helemaal nooit hadden gezien. Ja, ja nou, dat was het nou juist, die groep Maoïsten. Vooral op die lui had de politie het eigenlijk voorzien. Ja, we demonstreerden tegen de weigering om Thomas aan te stellen als leraar. Ja, hij was namelijk de enige met een tijdelijke aanstelling. Deelde alleen maar pamfletten uit ja, dat was aan het eind van de middag. Gaven de mensen informatie over de praktijken die zich bij het aanstellen van leraren voordoen. daarna sprak Thomas over zijn eigen geval via een megafoon. Ja, anders had geen mens hem verstaan. Nou, dat was toen het voorwensel. Hm. Politie bestormde de bijeenkomst. Nou. Omdat voor dat stomme praatapparaat geen vergunning was aangevraagd. Dat was verboden. En wij alle kanten op. Ze hoefden niet eens hun knuppels te gebruiken. Hoewel ze ermee klaar stonden. Die honden die zijn veel leger. dan wil je wel wegwezen. En ik heb steeds tegen Thomas gezegd dat hij zich meer op de achtergrond moest houden. En dat met zijn hond? Ergens hoorde ik een half uur later dat hij was opgepakt. En wij naar het politiebureau. Daar lieten ze ons natuurlijk niet binnen, niet eens mij, hoewel ik kon aantonen dat ik zijn vrouw ben. En er stonden nou, zo'n 100 of 150 man voor het bureau. We hebben in spreekhoren zijn vrijlating geweest. Ja, ja, en intussen zat hij al een uur zonder doktersbehandeling. Ik wist helemaal niet dat hij gewond was. Ja. Ze wilde hem alleen maar kapot hebben. Alleen maar vanwege die rotmegafoon. Die hadden ze uit zijn hand gerukt. En toen hij hem terug eiste, hitste een van die agenten zijn herdershond tegen hem op. Pak hem vast, ouwe, moet hij tegen die hond gezegd hebben. En praktisch op hetzelfde moment had hij hem te pakken bij zijn pols. Waarop Thomas waarschijnlijk de fout maakte om zich los te rukken. Ja. ja. Dus steeds voor bij zijn pols. Is die gebroken? Nee, nee, nee, wat anders. Thomas schrijft een of andere, een of andere zenuw in zijn pols vlak bij zijn polsslagader. Hij schrijft dat zijn hand nu zo blijft. Spastisch handje. Hij kan hem niet meer omhoog bewegen, niet grijpen, zo niets. Het is een walgelijke affaire. Nou, het blad waar jij voor schrijft, dat rept er met geen woord over. Ik bedoel, over Thomas. Ik heb toch geen invloed op het lokale nieuws. Ik zit in de politiek. Een rotkrant. Bij mijn weten had de chef opdracht gegeven om geen thuis te publiceren... voordat alles is opgehelderd. Vanwege de toch al wankele positie van de hoofdcommissaris. De vorige was net over zijn eigen mensen gestruikeld. En dan stonden de verkiezingen voor de deur. Op dat moment wilde de chef ook niet eh, de oppositie nog in de kaart spelen. chef, de chef, altijd de chef. Wanneer word jij nou eens eindelijk chef? Verdomme, nog en toe heb ik dat blad uitgevonden. of had je liever dat ik als leraar ging werken? jij ja, de leraar, Daar heb je het, engagement niet eens voor. Ja, wij bij zit zitten kankeren. Omdat Vera er de dupe van werd. Dat is niet waar. Het was toch zijn schuld niet dat ze hem arresteren? Nou, kom, geef me nog maar eens een slok. Die hele vertraging door, door die arrestatie ontstond. Dat wilde ik nog zeggen? Nou, schenk er maar eens in. Wij ook. Dankjewel, was ik gebleven. Huh? De oh, de arrestatie van Thomas. Ik geloof dat ik een beetje aangeschoten ben. Die hond heeft hem echt zonder enige reden gebeten. Hier, kijk. Aan de binnenkant. Haar scherp langs de polsslagader. Precies hier, op die plek. Als die hond die aarde geraakt had, nou... Oh god, al dat bloed. Daar hadden ze meteen met ambulance meegenomen. Dan was er niks gebeurd. Interesseert het je trouwens? Natuurlijk. Kom, ga door. Hij bloedde als een idioot. En meteen stonden er een paar agenten om hem heen. Ook die met die hond. En die zei alleen maar... <laughs> Je dacht mij zeker zomaar te kunnen trappen, hè? En Thomas had niets gedaan, niets. Dus hij kreeg zelfs de kans niet om iets te zeggen. Die anderen stonden om me heen en arresteerden hem... maar voordat hij wist dat hij in een overval waren, Oh, God, dat verdomde tuig. Kom, je zit je nu onnodig op te winnen, Vera. Ja, maar. Ik wil hem gewoon het verhaal vertellen. Hè? De waarheid. En dat van die agent op het bureau... daar hebben ze meer dan een uur vastgehouden. Thomas vroeg steeds maar weer naar een EHBO-arts... Maar ze beweerden dat de dokter niet naar het bureau wilde komen. Ik weet het ook niet. Daarop wilde Thomas aangifte doen. Dat ze hem hulp weigerden. Meteen daar op het bureau. Maar dat accepteerden ze niet. Ze zeiden dat hij zeker een grapje wilde maken. en was er zeker niet gearresteerd om tegen Jan allemaal een aanklacht in te dienen. Wat hij wel dacht. Hmm, toen wilde Thomas een aanklacht indienen wegens het toebrengen van lichamelijk letsel. Dat vonden ze helemaal een grap je kon toch zeker niet verlangen dat degene tegen wie de aanklacht moest worden ingediend... de aanklacht zelf moesten aannemen. Hm? Was er een beetje te veel gevraagd. Moest hij maar op een ander bureau gaan proberen. En heeft hij dat gedaan? Daar kreeg hij die kans niet voor. Ze moesten hem eerst uitvoeren registreren. Foto met naam en nummerbord op zijn buik. Hè, van alle kanten. Toen naam, religie, schoenmaat. God weet van wie allemaal, van mij. Mijn grootmoeder, mijn, <laughs> mijn overgrootmoeder. Mijn tante, mijn oom, mijn zwager. Niet te geloven. En toen de daarna eindelijk het bureau uitkwam en het ziekenhuis werd gebracht... toen waren er al meer dan drie uur verstreken voor die was gebeten. Toen was het te laat. Waarvoor te laat? het was een zenuw, hè, schrijft hij. En jullie daar in het ziekenhuis. Het was zaterdagavond, hè? de eerste zaterdag van de maand. <laughs> God, wat wou ik zeggen. Oh ja, die dienst de arts die smeerlap. Die vraagt Thomas, hoe is dat nou gekomen? Waarop Thomas zegt, een politiehond. En dan zegt die kerel, ah, demonstratie. Ja, demonstratie, zegt Thomas. En dan krijgt hij een tetanusspuit. En een gewoon verband. Geen röntgenfoto, niks. Hoewel die hand was er een, was een lap bij Ja. ja. En toen dook hij hier bij ons op. We hadden een afspraak. En het bloed was helemaal door het verband heen. Hm. En hij deed net alsof het helemaal niet zijn eigen hand was. Heel apathisch ik steeds alleen maar verwonderd naar zijn hand... tot het bloed eraf druppelde op het vloerkleed. Maar waarom is hij niet gewoon naar een andere dokter gegaan? Ja, ja. Of je had mij kunnen opbellen. Ik bedoel, als je zoiets hebt, dan hij kun je Hij had geen idee dat het erg was. het was zaterdag, hè? Zondag had hij ook nergens last van en de volgende dag ging hij naar de huisarts. En die zei dat er nog niet veel over te zeggen viel. Er was niks aan de hand, zijn vingers waren nog eh, in orde. Moest maar een paar dagen afwachten. Nou, dinsdag is hij vertrokken met die kapotte hand. God, dat is toch veel te lichtzinnig? Ja, achteraf. Misschien had ik moeten proberen hem tegen te houden. Tegenhouden, voor die ene keer. Je hebt gedaan wat je kon. En nou schrijft hij dat er niets meer te opereren valt. Misschien had er iets aan gedaan kunnen worden meteen in het begin. Nou, zo'n hand verlamd. Is dat nou echt zeker? Zeg, ik er even het raam open voor een beetje frisse lucht. Heeft iemand een kaart? Oh nee, nee hoor, doe maar rustig op. Hij wil nadenken nu nadenken over alles. Waar is hij nu? Ja, waar is hij nu? Ja, waar kwam zijn brief vandaan eigenlijk? Vanuit het Amerikaanse hospitaal in Athene. Oh, dat is het beste in heel Griekenland. Daar zullen ze hem zeker op de een of andere manier blijven behandelen. Ja. Ga er toch gewoon heen? Ja, ja. Misschien komt hij nog wat andere gedachten. Ik bedoel, eh, die hele paniek is immers maar al te begrijpelijk. Dan kennen jullie hem toch niet goed? Jullie zijn al vergeten hoe hij is. Het is nou trouwens ook al bijna twee maanden geleden. Het is niet alleen zijn hand, hij. Het is alleen maar zijn linker. Hoewel hij vergeet zijn gitaar. Hij schrijft dat hij, dat hij de kracht niet heeft. Hij schrijft... Hij kan niet zijn hele leven lang blijven vechten in het bewustzijn dat hij hier niet verder komt. Hij kan niet gewoon voor eeuwig en altijd gaan zitten lezen en schrijven. Hij schrijft dat hij in Duitsland niet eens straatveger zou kunnen zijn. Nog afgezien van zijn hand. Volgens die brief gaat het toch alleen maar om... de zelfgeschreven pamfletten en opstellen en woorden bij elkaar te vegen... om het land schoon te houden. Schoon. Rustig. Dood. Hij een leven, schrijft hij. Voelen dat men hem nodig heeft. Werk hebben. Zijn werk. Jij hebt hem... <laughs> ik zou voor zijn handdruk gezorgd kunnen hebben, ja. Hij eh, heeft geschreven. Hij heeft iemand ontmoet. Ik geloof dat hij van een andere vrouw houdt. Enerzijds tekende zich in de loop van december af dat er op grond van de bezuinigingsmaatregelen van het stadsbestuur met ingang van 1 februari minder leraren met de vakkencombinatie Duits-Engels konden worden aangesteld dan oorspronkelijk was gepland. Anderzijds kwam de wethouder voor onderwijszaken tot de slotsom... dat een aanstelling van de heer Brukman reeds om andere redenen niet meer mogelijk was. Ondanks de grote vakbekwaamheid werd bestreden dat de heer Brukman geschikt zou zijn als leraar in tijdelijke of in vaste dienst. Die beoordeling van zijn geschiktheid was hoofdzakelijk gebaseerd op het volgende. De heer Brukman deed ook een publicatie verschijnen onder de titel... Niet op die manier, meneer Fleischhauer. Zulke leraren willen we niet. Documenten over het geheime gesnuffel naar iemands opvattingen... en over het beroepsverbod. In deze publicatie, die behalve documenten ook commentaren bevat... worden de autoriteiten en in het bijzonder de inspecteur, de heer Fleischhauer... op onzakelijke wijze aangevallen en belasterd. Er wordt geïnsinueerd dat de autoriteiten de leraren hun rechten zouden willen ontnemen. Dat er voortdurend op onrechtmatige wijze discipline zou worden uitgeoefend. En dat de heer Fleischhauer met zijn informaties... het bespioneren van leraren en verklikkersdiensten van collega's... ouders en leerlingen zou willen bewerkstelligen. De aan de heer Brukman toe te schrijven laster... heeft de wethouder voor onderwijszaken tot de opvatting doen komen dat de heer Brukman zijn plichten als ambtenaar en leraar... tot zakelijke medewerking en tot steun aan zijn superieuren niet zal vervullen. Nou, die Vera had al aardig wat op. Maar joh, we hadden het hele onderwerp niet moeten aansnijden. Ten slotte had Antje ons gewaarschuwd. wij zijn er toch niet over begonnen? nou ja, in ieder geval begon het al met die plantenrommel. Plantenrommel. Balkongroenten. Oh, basilicum. Ja. <laughs> troep Adieu, Klaus. Hey. troep trop. <laughs> het verbaast me dat jij niet dat hele plantenspul in de schoot geworpen kreeg. Hoezo? Volgens mij viel ze op je. Ik vind dat tamelijk hysterisch. Nee, tamelijk wanhopig. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe die twee zo samenleefden. Ja, omdat de te beoordelen had je hem ook moeten kunnen. Vera zou eerder zo'n type als jij nodig hebben. Hm, ben ik toch wel voor type? Wacht eens even. Wat heb je? Even mijn schoen. Wat is het dan met je schoen? Niets. Oh, kom dan? Valt jou niets op? Nee. Wat uh, eh, zou me op moeten vallen? Niet omdraaien. Hoezo? Die Volkswagen die daar achter ons aansluit. Hm? Niet Stond hij er al niet al toen we bij eh, Rolf en Antje naar buiten kwamen? Met gedoofde lichten. Geen idee. Niet omdraaien. Kom nou. Zou dat zo zijn? Ik doe het maar. Ah, je hebt wel gelijk. Hoe vond jij haar eigenlijk? Nou ja, best aardig. Hmm. Ach, de hoofdzaak is dat ze er op de een of andere manier overheen komt. Ik ben er zeker van dat ze een maagzweer heeft. Ja, ja en niet pas sinds vandaag. Zo'n zweer als lokaas. Daar zou ze iemand als jij bijvoorbeeld eh, gauw mee aan de haken kunnen Wat nou zo ziek? Het ging anders alleen maar over Thomas hoor en over niemand anders. Zeg eens eerlijk. Denk jij dat hij vanwege haar niet wil terugkomen? Of alleen maar omdat de eh, andere glazen hier? Weet ik niet zo precies hoor. Blijkbaar geeft hij iets over een andere vrouw. Ja. als je alles tegelijk krijgt, iets geeft dan de doorslag. Nee, ik denk... Wat denk je? Hier wordt natuurlijk alles meer eens deze moeilijker. Plots gingen we dan razend over iets. Dan kom je met het eerst het best in botsing. Dan kan het best zijn dat je nou juist dat waarvan je houdt... gewoon niet meer kunt verdragen. Een soort toenemende bewustzijnsvernauwing misschien. Nou, kijk bijvoorbeeld naar mij. Alsof jij enige reden hebt om te klagen. Nou, ik klaag nergens over. Ik zit gewoon te schilderen. Ja, jij zit gewoon te schilderen. Jouw schrikvisioenen. Sensitief en nutteloos. Ja, waar geen mens binnen vier muren van zijn kamer lang tegenaan kan ja, Wat moet ik nou dan doen? Moet ik mijn schilderij soms naar de markt slepen? Ze wegens verstoring van de openbare orde door politiehonden in stukken laten scheuren. nou, <laughs> dan maken de mensen zich nog minder druk om dan om een kapotte hand, zeg. Zolang die niet van hun is. Nou, kom, Klaus. Nou, en op een dag, dan zullen het hun handen zijn die kapot worden gebeten. <laughs> en dan zul je zorgen ja, maar dat konden we niet voorzien. Of het zullen hun schilderijen zijn die ze van mij los wisten te chagren. Dan moest je horen janken, zeg. Oh god, oh god, ons bezit, ons hoogste goed, onze Klaus, haven en... hè? Ah, het is om wat te kotsen. Vind je daar nou niet zo op? Ik weet het toch net zo goed als jij? Bovendien ben ik moe. Gelukkig wou Vera een bad gaan nemen. Ik bedoel, eh, konden we tenminste weggaan zonder dat het pijnlijk was. Hoezo pijnlijk? Zou zoiets jou storen dan? Nou, er waren toch echt wel een paar stoppen bij de doorgeslagen. Ik had nauwelijks het gevoel dat ze... S ochtends dat bericht had gekregen. Begrijp je? Als je nou beweert echt van iemand te houden. Beweerden ze dat toch? probeer me toch niet op een woord te pakken. Ik heb toch al gezegd... Ik, ik vind dat hysterisch. Mensen, mensen. Nu ga ik eerst uitvoerig in bad. En dan, mensen, dan beginnen we pas echt. <laughs> Belachelijk. Dan beter meteen in bad. Of je bed of op de sofa kunnen deponeren. Dat zou ons waarschijnlijk nauwelijks gelukt zijn. Ja, of jij had je bereid moeten verklaren. Ik denk dat het geholpen zou hebben. Nou. Nou, in elk geval maak jij voor de gelegenheid gebruik om Inderdaad, om jou op sleeptouw te nemen. Eh, ik begreep het best. Je had graag nog even willen blijven. Hm, zo is dat. Hé, hm. hoor je dat? Ja. Die wagen. Is het weer achter ons aan? Ja, jij bent een man. Een vrouw is zo zijn gezelschap niet meer veilig. Weet je, eigenlijk doen we altijd alles verkeerd. Luister je eigenlijk wel naar me? Ik geloof, lieverd, dat die daar achter ons het niet alleen op mijn achterwerk hebben voorzien. Laat nou maar even denken, je lijkt mij helemaal af. Dat is ook bezopen. Dan laat me nou even. Thomas. Thomas is in opstand gekomen. Wie is het verdomd om alles te pikken wat hem voor de voeten ja, wordt gemaakt? Ja, dan had jij een voorbeeld aan kunnen nemen. Daarop hebben ze van hoge hand gezegd... nou jongen, dan krijgen gewoon helemaal niks. Punt. Hmm. Ik geloof me niet dat je om die reden die scheur het trekt omdat jij er zin in hebt. Hm. Nee. Als je honger hebt, zwijg. Doe je werk. Zodat dus die je bij ons er niks ontbreken. Maar ging het dan nou alleen maar om vreten? Hm. Maar iemand die hongert naar vrijheid. Nou, nou, Thomas. En dat allemaal uit jouw mond? Trouwens, heb je dat gemerkt? Er zat echt bloed op Antjes geleden. Wat? Zie je dat? Ja. Ik zal toch gelijk hebben, waarschijnlijk politie. had ik helemaal niet gedacht. wat een geweldige bescherming krijgen we vannacht. Ja, laat ze toch. Weet je, ik vind dat Thomas gelijk heeft. Gewoon wegwezen. Ergens opnieuw beginnen. Weer kunnen ademhalen. We zouden niet veel nodig hebben om van te leven. Hmm. Weglopen. Je zegt toch zelf dat het helemaal geen verschil maakt of je nou hier dat bent... Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik bedoel, wat jij doet voor de mensen hier, dat heeft toch geen enkele betekenis? Dat heeft alleen maar iets te betekenen voor jezelf. Dat weet ik niet. voor mij. Het is allemaal zo slecht te meten. Maar wat schiet je er nou mee op om ergens heen te gaan? Je stelt je een, een privébestaan Nou, dat doen we hier ook. En eh, nou, als we dat niet doen, dan kan het gebeuren dat wij ook nog de hond op onze nek krijgen. Nee. Heb je zelf gezegd. Jouw schilderij op de markt. Ja, dat heb je echt gezegd. Nou ja, goed. Dat ontken ik ook niet. Vandaag zijn het de honden. En morgen verdwijn je gewoon voor de straat zonder dat iemand er erg in heeft. Dan zou het toch verstandiger zijn daarvoor al weg te wezen? Dat hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Volgens mij ben jij te laf om af te noeken. Nou, Ines, wat wil je nou eigenlijk nou, Als ik in Vera's schoenen had gestaan, dan had ik geen seconde geaarzeld. Ik was meegegaan. In de eerste plaats kon ze helemaal niet weten of hij dat wel wilde. En in de tweede plaats wist ze op dat moment niet dat hij niet eens terug zou komen in de derde plaats werk je op mijn zenuwen. Het belangrijkste is dat jij nog niet door een ernstige verlamming bent getroffen. Ja, hou je nou maar stil. Klaus. Klaus, daar ging dus. Kijk. Die Volkswagen weer. Er zitten twee mensen in. Nou, zeg dan wat. Die waren toch afgeslagen? Nou, prima, dan slaan wij nu voor hun af. Hier, rechtsaf. Kom even, dus wil zien. Domme nee. Ik ga naar ze toe. Ik ga gewoon vragen wat ze van ons willen. Ja, blijkbaar willen ze ons beschermen. Beschermen? Nou, kom, bederf de plezier nou niet. Ik heb genoeg van die kerels. Ik ga daarheen. Nou, denk je dat het helpt? Of het nou helpt of niet, dat kan me niet schelen. Ze moeten alleen maar weg, verdwijnen. Nou, jij gaat je gang maar. Je gaat niet mee? Ben je soms bang? Nou, ga je naar nou mee of niet? we hierin gaan. Of er nu wel iemand door de hond werd gebeten of niet... kon door de politie tot op heden niet worden opgehelderd. Er was weliswaar iemand op het bureau verschenen... die om een dokter had gevraagd... maar van het toebrengen van lichamelijk letsel... was tot op dat moment geen aangifte gedaan. De man was gewond geweest. Hij had schaafwonden aan zijn onderarm gehad. Daarover zei de hoofdcommissaris... er wordt niet ontkend dat de hond op de man is toegelopen. Godsnaam, het idee. Ja... Ja, Jezus nog toe. Ja. Wat is er dan? Oh, dat weet ik niet. De politie? Wacht eens. Nee. Nee, nummer van de GGD. Die rijden meteen naar het ziekenhuis. Hè? Dat begrijp Nee. Dat, niet dat van het ziekenhuis, dat van die GGD is beter. Wat? Oh, Hoe dan? Jezus. Hingen de armen in het water? Allebei? Warm water? Verdomme. Nee. Is er dan bij bewustzijn? Nee. Nee, laten liggen. Beide armen afbinden. Hè? Afbinden. Ja. Ja, allebei. Hè? Hallo? Antje? Antje? Wat is aan de hand? Hier, Antje. Rolf heeft er waarschijnlijk geroepen of zo. Ze heeft de hoorn laten vallen. Gewoon laten vallen. Hoor je iets? Nee, wat is het dan? Ze hebben de deur van de badkamer ingeslagen. Hm? Vera? Er is niks, alleen wat gerommel. Geef eens hier. Jezus. Ik hoor helemaal niks meer. De Etta Koster, Hans Dagelet, Jolie van Kan... Gerard Reitsma, José Ruiter, Olaf Wijnands in Castratie... van de Duitse schrijver Gerd Peter Eichner. de regie was van Louis, Louis Houet, een KRO-productie. Kijk, we hebben mooi wat tijd over nog in dit uur... om eh, dat titelnummer te draaien van Bob Dylan's nieuwe album. Ik vond het hele album erg leuk. Eh, ja, echt, ik vond het lekker. En ik ben helemaal eh, ehm, niet zo'n eh, Bob Dylan-fan, hoor. Maar goed, oké. Die enorme tranentrekker, de Titanic uit 1997... Eh, die kwam dit jaar in een 3D-versie uit, geloof ik. En nu zingt Dylan er ook nog eens een enorm lied over. Hij liet zich inspireren door de folksong The Great Titanic van de Carter Family. Maar hij laat wel Leo DiCaprio meespelen, net als in de film. Hier dat lied Tempest. sad story of the great ship that went down 'cause the 14th day of April, over the way she rode, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear moving through the shadows. The promised hour was near. The lights were holding steady, gliding over the foam. All the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying from the balustrades above. The orchestra was playing the songs of faded love. The watchman he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. He was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard loud commotion. Something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarter deck. No time now to sleep. Water on the quarter deck. Already three smokestack was leaning sideways. Heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. The ship was going under. The universe had opened wide. The roll was called up yonder the angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded, propellers they failed to start. The boiler's overloaded the ship's bow split apart. Passengers were flying backward, forward, fine, fast. They mumbled, fumbled, tumbled, each one more weary than the last. The veil was torn asunder between the hours of twelve and one. No change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchman lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, dropping to her knees. When he was sleeping. His bed began to slide. His valiant heart was beating. He pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He strapped on both his pistols. How long could he this man and his companions were nowhere to be seen. In silence there he waited for time and space to intervene. The his way was narrow, there was blackness in the air. He saw every kind of sorrow, her voices everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. Mothers and their daughters descending down the stairs jumped into the icy waters. Love and pity sent their prayers much bad Mr. Astor kissed his darling wife. He had no way of knowing be the last trip of his life. Calvin Blake and Wilson gambled in the dark. Not one of them would ever live to tell the tale or disembark. Brother rose up against brother in every circumstance. They fought and slaughtered each other in a deadly dance. They lowered down the lifeboats from the sinking wreck. There were traitors, there were turncoats, broken backs and bruised the bishop left his cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens, said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper came out, dismissed his girls, saw the water getting deeper, saw the changing of his world. Jim Baptist smiled. He would never learned to swim. Saw the little crippled child, and he gave his feet to him. He saw the starlight shining, streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now in. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Cleo, I think I'm going mad, but he lost his mind already, whatever mind he had. He tried to block the doorway to save all us from harm. Blood from an open wound poured down his arm. Petals fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours, the wizard's kiss played on. The host was pouring brandy. He was going down slow. He stayed right till the end. was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They'd never sail the ocean or left their homes before. the once when he lay dreaming, the damage had begun. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. and he gazed into its face, needle pointing downward. He knew he'd lost the race. In the dark illumination, he remembered bygone years. He read the book of Revelation, and he filled his cup with tears. When the reaper's task week it ended. 1600 had gone to rest. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best. They waited at the landing and they tried to understand. But there is no understanding for the judgment of God's hand news cable over the wires that struck with deadly force. Love had lost its fires, all things had run their course. The watchman he dreaming of all things that can be. He dreamed the Titanic was sinking into the deep blue sea.